Uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanaf volgende week donderdag hoeven mensen van buiten de VS niet meer gevaccineerd te zijn als ze het land in willen. Daarmee gaat een van de laatste Amerikaanse coronamaatregelen overboord. Sinds zomer vorig jaar hoefden mensen die naar de VS vlogen ook al geen negatieve test meer te laten zien. Inmiddels behandelt de VS corona als een endemische ziekte, zoals bijvoorbeeld de griep. Sinds het uitbreken van de epidemie zijn in de VS meer dan een miljoen mensen gestorven na een coronabesmetting. De man die afgelopen avond bij station Groningen bovenop een bouwkraan klom... is door medewerkers van een speciale politieeenheid naar beneden gehaald. Even voor tienen wisten ze de man via de trap in de kraan naar beneden te laten klimmen... en daarop hebben ze hem aangehouden. Waarom hij in de kraan was geklommen is nog niet duidelijk. Het station werd enkele uren afgezet en het treinverkeer werd platgelegd. Sinds december zijn er in Oekraïne meer dan 20.000 Russische militairen omgekomen, meldt de VS. Er zouden zo'n 80.000 Russen gewond zijn geraakt sinds eind vorig jaar. De meeste slachtoffers vielen rond de Oost-Oekraïnse stad Bakhmut, waar al maanden om wordt gevochten. De VS zegt dat het Russische offensief in Bakhmut is mislukt. Volgens het Witte Huis hoorde ongeveer de helft van de doden bij het Russische huurlingenleger Wagner. Op een veiling in Dallas gaat een grote collectie spullen uit de Amerikaanse films en series onder de hamer. Onder meer de bargen uit de tv-serie Cheers en het originele Superman-kostuum van acteur George Reeves uit de jaren 50 wordt geveild. De verzamelaar wilde de spullen eerst onderbrengen in een museum, maar toen dat plan mislukte besloot hij zijn collectie te verkopen. Online is zowel voor de bar als het Superman-pak inmiddels al meer dan 1000 dollar geboden. Het weer vannacht is bewolkt en valt hier en daar wat motregen. Het is een graad of 7. Ook morgenochtend is het nog bewolkt, maar in de middag schijnt de zon vaker.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 ain't got nothing on me. I'm less than five foot one, a hundred pounds a foot. I like sophisticated funk. I live on Don feel caviar, in mignon, and you can best believe that funk. Here's what I'm talking about.